met het NOS Journaal. Op het laatste moment heeft zich nog een vijfde kandidaat gemeld van de arbeid. Het is Lutz Jacobi, de 56-jarige woordvoerster natuur, landbouw en visserij. Ze zit sinds 2006 in de Kamer. De strijd om de opvolging van Job Cohen gaat nu tussen haar en de vier anderen die ze al eerder hadden gemeld. Martijn van Dam, Diederik Samson, Ronald Plasterk en Nebahat Al-Bayrak. De vijf gaan de komende tijd met elkaar in debat. Bij een inbraak in museum De Oude Aarde in Giethoorn is voor 10.000 euro's aan sieraden, goud en edelstenen gestolen. Ook zijn er waardevolle gegraveerde mammoetslagtanden meegenomen. De inbrekers kwamen in de nacht van zondag op maandag binnen via een dakraam. De politie vond daar een ladder. Het museum is omgeven door water en is alleen te bereiken via een voetgangersbruggetje of met een bootje. De Bank heeft er vorig jaar 24% meer klanten bij gekregen. Er kozen vooral meer mensen voor een betaalrekening bij de duurzame bank. De netto winst steeg met 51% tot 17,3 miljoen. De Nederlandse Bank bestaat ruim 30 jaar en richt zich op de financiering van duurzame sectoren zoals biologische landbouw, culturele sectoren en microkredietverlening. Vooral in februari en maart gaan, vorig jaar, toen er ophef ontstond over de bonussen van bankdirecteuren, maakten veel mensen de overstap naar de kleinere Triodosbank. Politieagent en deurwaarders hebben in Londen het plein bij St. Paul's Cathedral ontruimd. Daar stonden sinds oktober tenten van de Occupy-beweging. Demonstranten bivakkeerden er om te protesteren tegen de kwalijke kanten van het kapitalisme. De activisten hebben zich niet verzet met geweld. Wel hadden verschillende demonstranten zich vastgeketend aan een houten constructie in het kamp. Ook werden enkele rookbommen gegooid om de ontruiming te vertragen. Twintig mensen zijn gearresteerd. Het weer vanmiddag op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Plaatselijk is er ook wat zon. Bij een matige westenwind stijgt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Ook de komende dagen blijft het aan de zachte kant.